uur. Dit is Rachid Finch met het NOS 17 is een succes. Het slagingspercentage van het nieuwe 2-to-drive examen is 12 procentpunten hoger dan dat van het gewone rijexamen. Volgens het CBR komt dit doordat 17-jarigen gemotiveerder zijn dan oudere leerautomobilisten. 2-to-drive is in november 2011 van start gegaan. Jongeren die weer auto willen rijden kunnen al met rijlessen beginnen als ze 16,5 zijn. En als ze 17 zijn mogen ze examen doen. Wie slaagt mag de weg op, maar moet dan wel een oudere, ervaren automobilist naast zitten. Bij verschillende Albert Heijn filialen wordt komende dagen actie gevoerd. FNV Bondgenoten wil dat de supermarktketen zich houdt aan de CAO-afspraak om meer mensen in vaste dienst te nemen. De acties zullen geen overlast veroorzaken voor klanten. In december 2010 legden werknemers van de AH distributiecentra het werk enkele dagen neer voor een betere CAO. Albert Heijn beloofde daarna het aantal onzekere contracten te verminderen en om te zetten in vaste contracten. Het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch wil geen rokers meer bij voordeur. Sinds gisteren zet het ziekenhuis studenten in om de rokers bij de hoofdingang weg te krijgen. Volgens het ziekenhuis is er gekozen voor studenten omdat die vriendelijker overkomen dan bijvoorbeeld een beveiliger. Als het inzetten van studenten niet helpt, zal het ziekenhuis zich bezinnen op hardere maatregelen. Er wordt onder meer gedacht aan boetes. Het antiracismebureau in België daagt de HEMA voor de rechter. De winkelketen ontsloeg vorig jaar een werknemster omdat ze een hoofddoek droeg. Klanten hadden over haar hoofddoek geklaagd. HEMA België zegt dat het geen werknemster met een hoofddoek wil omdat de winkel neutraliteit wil uitstralen. Bij de HEMA in Nederland is het dragen van een hoofddoek niet verboden. Dan het weer. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Wordt zo'n 9 graden. Morgen vooral in de middag flink wat regen. Er staat vrij veel wind en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS. De zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A16 tussen Rotterdam en Breda en op de A77 tussen knooppunt Rijkenvoort en de grens met Duitsland.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 Oh. just a young boy living in the hub city. Eastside Compton G. Back in the days when Ice Cube and Easy had everybody yelling out, boy, you can't with me. Remember Ice T had the power. Ooh. Gunshots licking by the hour.